De nationale hypotheekgarantie blijft tot 1 juli volgend jaar nog op 300 van 265.000. Dat heeft minister Donner bekendgemaakt. De grens was in 2009 verhoogd vanwege de crisis. Bij de nationale hypotheekgarantie wordt tegen betaling borg gestaan voor de lening van de huizenkoper. Het weer bewolkt en nevelig. In het zuiden af en zon. Temperatuur 5 graden in het noordoosten en een graad of 10 in het zuiden. Morgen opnieuw bewolkt, later op de dag meer zon en opnieuw bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. In de Randstad staan nog files op de A27 Breda richting Utrecht. Bij Noordeloos 2 kilometer. Verderop tussen Lexmond en Hagenstein, 5 kilometer door een snelheidscontrole. En op de A44 Wassenaar richting Amsterdam.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 Professor Polderman zou onder meer zonder toestemming patiëntgegevens hebben gebruikt en gegevens hebben verzonnen. Vertrouwen van patiënten is volgens het Erasmus MC geschaad, maar er zijn geen medische gevolgen voor de patiënten. Vorige maand ontsloeg de Universiteit Tilburg hoogleraar Diederik Stapel, onder meer omdat hij onderzoeksgegevens had verzonnen. De drie grote banken ING, Rabo en ABN AMRO zeggen dat veel klanten nog snel een spaarloonrekening openen. De afgelopen weken waren dat er tenminste 88.000. De regeling wordt bij 1 januari afgeschaft. Maar wie nu nog 613 euro uit zijn bruto loon op een spaarloonrekening stort, kan dat na 1 januari belastingvrij opnemen. Kan een voordeel van 2 tot 300 euro opleveren. Het lichaam dat gisteren bij Herkenbos is gevonden is inderdaad van de militair Laurens Frits. De militair van 30 werd sinds september vermist. Gisteren vond de Limburgse politie het lichaam bij een bungalowpark in Herkenbos waar Laurens Frits een huis had. 47-jarige man werd begin deze maand aangehouden en wordt verdacht van doodslag. In Spanje is de rente op tienjarige staatsleningen vanmorgen opgelopen tot 7%. Dat is het hoogste niveau sinds de invoering van de euro 14 jaar geleden. Er werd ook, onder meer, eh, er werd ook minder geld opgehaald dan verwacht. Andere eurolanden hebben een beroep moeten doen op het noodfonds van de EU toen de rente zo hoog werd, omdat het op de lange termijn onbetaalbaar is. De Stockholmprijs voor criminologie is toegekend aan hoogleraar.